Dit is Martijn van Week met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil het statiegeld op plastic flessen behouden. Het vorige kabinet was juist van plan om het systeem af te schaffen. Maar de PvdA ziet veel voordelen in statiegeld... en vindt daarom dat de plannen moeten worden teruggedraaid. De partij wil het systeem zelfs uitbreiden... en voor kleine flesjes ook statiegeld vragen. Het vorige kabinet van VVD en CDA vond het handiger... om mensen zelf hun plastic flessen te laten inzamelen... samen met het andere plastic afval... Maar de nieuwe coalitiepartij PvdA vindt dat het statiegeld moet blijven... en kan rekenen op de steun van GroenLinks, SP, D66 en ChristenUnie. De Amerikaanse minister Clinton heeft in Israël spoedoverleg gevoerd... over de beschietingen tussen Israël en Hamas. Ze sprak in Jeruzalem met premier Netanyahu, onder meer over een bestand... Clinton zei na het gesprek dat de Amerikanen een duurzame oplossing zoeken voor de crisis... die leidt tot stabiliteit in de regio. Een paar uur voor haar komst waren er berichten dat er overeenstemming was over een wapenstilstand, maar zover bleek het nog niet te zijn. Een woordvoerder van Hamas twitterde vanuit Cairo, waar wordt onderhandeld, dat er een bestand is op zijn vroegst de komende dag. Het voornemen van het kabinet om een leenstelsel voor studenten in te voeren zal geen meerderheid halen in de Eerste Kamer. GroenLinks is tegen dat plan en daarmee is er geen meerderheid in de Senaat. Volgens GroenLinks kunnen door de plannen van VVD en PvdA de toegankelijkheid en de kwaliteit van het hoger onderwijs in gevaar komen. GroenLinks instekamerlid Kamerlid Gansenvoort zegt tegen de NOS dat er in de uitwerking van het regeerakkoord wel heel grote stappen moeten worden genomen om het voor GroenLinks mogelijk te maken hiermee in te stemmen.